Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet maakt zich zorgen over kinderen die worden ingezet als influencer op sociale media. De missionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... zei in het tv-programma Kassa dat er sprake is van een grijs gebied. In Nederland gelden strenge regels voor kinderen onder de 13 jaar... die meedoen aan reclamespotjes of tv-programma's... maar die worden op sociale media niet altijd nageleefd. De inspectie SZW onderzoekt of de regels moeten worden aangepast. Wiersma zei ook dat er een meldpunt komt om misstanden met jonge influencers te melden. In het beroemde Bolshoi-theater in Moskou is een acteur om het leven gekomen. Tijdens een operavoorstelling viel een deel van het decor bovenop hem. Dat gebeurde tijdens een wisseling van het decor. Het slachtoffer is een 37-jarige acteur van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. Hij speelde in de opera Satko van de Russische componist Rimsky-Korsakov. De voorstelling werd stilgelegd en het publiek is gevraagd weg te gaan. In Mali is een ontvoerde Colombiaanse non vrijgekomen. Ze werd ruim vier jaar geleden ontvoerd door een groep die verbonden is aan Al-Qaeda. Volgens de Malinese president is de vrijlating te danken aan de gezamenlijke inspanningen van verschillende inlichtingendiensten. Maar hij gaf geen details. Zo is onduidelijk of er losgeld is betaald. De afgelopen jaren verschenen meerdere video's waarin de Colombiaanse non hulp vroeg aan het Vaticaan. Na haar vrijlating zei ze dat ze al die jaren in goede gezondheid is geweest. Al-Qaeda houdt nog altijd een aantal westerlingen vast... onder wie een Amerikaanse geestelijke en een Franse journalist. Het weer. Het is vannacht droog. Minima tussen 6 graden in het westen en dicht bij het vriespunt in het binnenland.